een Klomp met het NOS-journaal. Een groep protesterende boeren is bij het huis van minister Van der Wal... door een afzetting van de politie gebroken. Volgens de politie hebben boerenactivisten een politieauto vernield... en een giertank geleegd in de buurt van het huis van de minister. Een journalist die bij het huis van Van der Wal aanwezig is... meldt op Twitter dat de trekkers inmiddels weer zijn vertrokken. Het is de tweede avond op rij dat boeren actie voeren... tegen het stikstofbeleid bij het huis van de minister. Politiechef Willem Wolders noemt de actie van de boeren onacceptabel. Volgens hem zijn de actievoerders bij het huis van minister Van der Wal... echt over grenzen heen gegaan ook op andere plaatsen in het land waren boerenprotesten. Bij de A1 ter hoogte van Stroel zijn politiebussen aangevallen door relschoppers. Op beelden is te zien hoe demonstranten met onder meer stalen pijpen... en grote houten hamers inslaan op de busjes. Eerder werden in de buurt al banden van politievoertuigen lek geprikt. Bij andere snelwegen werden banden en hooibalen in brand gestoken. Op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners bestookt met vuurwerk toen ze een brand wilden blussen, zegt de politie. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich vanwege de oorlog in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Maar Turkije maakte als enige NAVO-lid bezwaar... omdat Zweden en Finland onderdak zouden bieden aan terroristen. Ankara doelde daarmee op leden van de Koerdische PKK en de IPG. De drie landen hebben nu een akkoord bereikt... en dat maakt de weg vrij voor de Finnen en Zweden om toe te treden tot de NAVO. De Oranjevrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, mensen keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? hard en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.